uur. Renske van der Zalm met het NOS Journaal. In het zuiden van de Amerikaanse staat Florida is een pick-up truck ingereden op bezoekers van een Pride-optocht. Daarbij is volgens autoriteiten één dode gevallen. Een andere bezoeker raakte gewond. De politie heeft de bestuurder van de truck aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De politie in Gouda heeft gisteravond drie minderjarige jongens onder schot gehouden... omdat ze vuurwapens op voorbijgangers zouden richten. Achteraf bleek het om zwart geverfde waterpistooltjes te gaan. Een getuige zag het drietal rondlopen met de pistooltjes en waarschuwde de politie. Agenten gingen daarna met getrokken wapens op de tieners af. Ze werden gefouilleerd en aangehouden. Pas op het politiebureau werd duidelijk dat de wapens niet echt waren. In Rotterdam is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij in een avondwinkel werd neergeschoten. Volgens de politie was het slachtoffer na het schietincident aanspreekbaar. Hij is ter plekke behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Naar de dader wordt nog gezocht. In september start het eerste proces van het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Voormalige bellenleider Salih Mustafa staat dan terecht voor oorlogsmisdaden... die hij heeft gepleegd tijdens de Kosovo-oorlog tussen 1998 en 2000. Hij wordt onder meer verdacht van het doden van een gevangene... en het martelen van opgepakte burgers. De oud-rebellenleider werd vorig jaar al opgepakt en overgebracht naar Den Haag. En John Burko, de oud-voorzitter van het Britse Lagerhuis... is van de conservatieve partij van premier Johnson... overgestapt naar oppositiepartij Labour. Burko zegt dat hij nu meer op één lijn zit... met de sociaaldemocraten van Labour dan met de conservatieven. In een interview met een Britse krant noemt hij de partij van Johnson reactionair... en soms zelfs xenofoob. Het weer, de stevige buien met onweer en zware windstoten trekken via het noordoosten weg. Verder vandaag afwisselend zon en wolken en in de avond lokaal wat regen.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 Alors de quoi je me mêle Tu fous la merde, non y'a a pas de problème. fais-moi hum Je veux le bifton, pas de beau. Chéri coco, veux ma photo. Fais-moi hum pas de beau. Appelle-moi Catalina, mea Aime ah, T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais.